Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het dansfeest zijn opvallend strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Voor de arena staan zwaar bewapende agenten van een speciale eenheid. Bezoekers worden uitgebreid gefouilleerd. Rugzakken en andere grote tassen mogen niet mee naar binnen. De parkeergarage onder het complex is gesloten voor publiek. De gemeente Amsterdam had gehoord dat er misschien iets zou kunnen gebeuren bij Sensation. Wat dat was, wil de gemeente niet zeggen. Wel werden meteen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Maandag is er in Utrecht spoedoverleg met boze taxichauffeurs. Die blokkeerden vandaag het jaarbeursplein uit protest tegen de nieuwe taxistandplaatsen. Volgens de chauffeurs zijn die te ver van het station en gaat hen dat klanten kosten. De gemeente Utrecht heeft beloofd dat vijf taxis tijdelijk dichter bij het station op klanten mogen wachten. Alle terroristen die betrokken waren bij de gijzeling in het restaurant in Dhaka waren inwoners van Bangladesh. Vijf van de zes mannen stonden volgens de politie op een opsporingslijst. Overlevenden vertelden dat de daders alle gijzelaars een vers uit de Koran lieten opzeggen. Wie dat niet lukte werd vermoord. De daders vermoorden twintig mensen onder wie negen Italianen en zeven Japanners. De verantwoordelijkheid voor de gijzeling is opgeëist door IS. De regering van Bangladesh heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Op het EK voetbal in Frankrijk is Duitsland door naar de halve finales. In de wedstrijd tegen Italië werd het in de reguliere speeltijd 1-1 door doelpunten van Özil en Bonucci. In de verlenging werd niet gescoord. Uiteindelijk won Duitsland na penalties. De halve finale is komende donderdag. Dan speelt Duitsland tegen de winnaar van de wedstrijd van morgen, Frankrijk of IJsland.